Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. President Biden gaat honderden miljarden stoppen in de Amerikaanse economie en samenleving. Dat zei hij in een toespraak. Gaat om een totaalbedrag van ruim 2000 miljard dollar. Het geld gaat bijvoorbeeld naar bruggen, wegen, internetverbindingen en groene uitvindingen... als windmolens en oplaadstations voor elektrische auto's. Biden wil hiermee miljoenen banen creëren... en zegt dit de grootste investering in banen te vinden sinds de Tweede Wereldoorlog. Het biljoenenpakket komt bovenop zijn coronasteunpakket van ook bijna 2000 miljard dollar. De ontbrekende stukken over de mislukte verkenning gaan komende dag naar de Kamer, mits de fractieleiders ze goedkeuren. Dat schrijven de nieuwe verkenners Koolmees en Van Ark aan de Kamer. Het gaat onder meer om foto's die gemaakt zijn van handgeschreven aantekeningen. Alle fractievoorzitters krijgen eerst de mogelijkheid ze in te zien. Een ruime Kamermeerderheid had er afgelopen dag al op aangedrongen... dat alle stukken over de mislukte verkenning openbaar zouden moeten worden. De NAM in Assen vindt dat het bedrijf te veel moet betalen aan de afhandeling van schade en de versterking van huizen in het aardbevingsgebied. Volgens het gasbedrijf worden duizenden schades ten onrechte aan aardbevingen toegeschreven. Ook zijn de normen voor versterking te streng. Bij veel huizen leidt dat tot overdreven veel aanpassingen die lang niet allemaal nodig zijn. Demissionair minister van het Woud houdt rekening met een juridisch steekspel met de NAM. Het kabinet zal in dat geval geen juridische middelen onbenut laten, schrijft van het Woud. Aan de jarenlange stijging van het aantal daklozen lijkt een einde gekomen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er vorig jaar 36.000 daklozen waren. Zo'n 3.000 minder dan in 2018. De cijfers van het CBS zijn van net voor het uitbreken van de coronacrisis. Wat het effect is van de pandemie op het aantal daklozen in Nederland moet nog worden onderzocht. Het weer. Vannacht zakt de temperatuur naar ongeveer 10 graden. Komende dag blijft het droog. In het noorden wordt het zo'n 11 graden.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 in a robe. Trip, trip. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, house clean. my pool warm. pool warm. Just shake smooth like a newborn you like. If you smoke, what you smoke. I got the haze. haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling.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 Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Ik lang nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog, Wat ik je laten gaan. Dus droog je tranen. moois in het verschiet. Hoezo neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tijd is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu?